Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In India zijn 15 politieagenten omgekomen bij een aanslag op hun bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De aanslag werd gepleegd door Maoïstische rebellen in het westen van het land. De rebellen voerden al 40 jaar een guerrilla-strijd tegen de Indiaanse regering... omdat ze land en banen willen voor de boeren en de armen. Wikileaks-oprichter Julian Assange heeft 50 weken celstraf gekregen... voor het schenden van zijn borgvoorwaarden. Vorige maand werd Assange gearresteerd in de ambassade van Ecuador in Londen. Daar vluchtte hij zeven jaar geleden naartoe toen hij op borgtocht vrij was. De Verenigde Staten hebben om Assanges uitlevering gevraagd... omdat hij Amerikaanse staatsgeheimen online zou hebben gezet. De rechtszaak waarin wordt bepaald of de Britten Assange daadwerkelijk aan de VS uitleveren... gaat waarschijnlijk nog lang duren. Staatssecretaris Blokhuis wil dat binnen twee jaar alle zwerfjongeren van straat zijn. Om dat voor elkaar te krijgen heeft de staatssecretaris een proef gelanceerd in twaalf gemeenten, waaronder de vier grote steden. Jongeren krijgen daar meer ondersteuning, zo krijgen ze nog maar één aanstreekpunt. Verder moeten betrokken organisaties beter samenwerken en komt er meer aandacht voor preventie. De Internationale Atletiek Federatie mag de Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya dwingen om haar testosteronspiegel met medicijnen naar beneden te brengen. De 28-jarige Olympisch en wereldkampioene op de 800 meter heeft een zaak hierover verloren bij het Internationaal Sporttribunaal. Semenya maakt drie keer zoveel testosteron aan als een gemiddelde vrouw. Volgens de Atletiek Federatie heeft ze daarmee een oneerlijk voordeel. De federatie heeft een testosteronlimiet ingesteld voor alle atletes op de 400 en 800 meter. Het weer op steeds meer plaatsen schijnt de zon, het blijft droog en de temperatuur loopt op naar uiterlijk 17 graden.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 Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven.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 Well, this. gonna save her now. Nothing, nothing, nothing gonna save her now. With this So we changed up and saved up, gave up our town. We were dangerous, couldn't tame us. What's missing now? Time. we held empathy. I hope you can show me.